en dat een dubbele nationaliteit en benoeming als bewindspersoon niet in de weg staat. Hij reageerde op kritiek van een Turkse minister op uitspraken van premier Rutte in het debat over de regeringsverklaring. Rutte zei in het debat dat de benoeming van een staatssecretaris met een Turks paspoort een discussiepunt was geweest en van iemand met een Zweedse paspoort niet. De Turkse minister noemt een verschillende behandeling discriminerend. De vliegtuigbom die gisteravond in Rotterdam werd ontdekt is tot ontploffing gebracht. De bom uit de Tweede Wereldoorlog lag in een in aanbouw zijnde parkeergarage bij het Centraal Station. De omgeving van het station was een tijd lang afgezet vanwege ontploffingsgevaar. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom gisteravond ter plekke onschadelijk gemaakt. Daarna is de 250 pond weggehaald en vanmiddag op de Maasvlakte tot ontploffing gebracht. Op Schiphol is een Nigeriaan opgepakt die zo'n 250.000 dollar op zak had. De marechaussee heeft hem aangehouden op verdenking van witwassen. De Nigeriaan wilde het vliegtuig naar Sao Paulo nemen toen een beveiliger de stapel bankbiljetten in zijn handbagage ontdekte. De man kon niet zeggen waar hij het geld vandaan had en werd gearresteerd. Hij blijft zeker 14 dagen vastzitten. De Duitse politie heeft nieuwe aanwijzingen in de zaak van het vermiste jongetje Mirko. Hij verdween acht weken geleden in de buurt van de Nederlandse grens bij Venlo. Zijn verdwijning wordt nu in verband gebracht met een Volkswagen Passat Combi. Dat zou volgens getuigenverklaringen het merk auto zijn waarin de dader reed. Daarom trekt de politie nu in de omgeving van de plaats van de vermissing alle auto's van het merk na.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 Your Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem voorbij komen op ZFM. 20e jaging alweer van deze hitlijst, aflevering 43. Vandaag 29 oktober alweer. De lijst uit 40 platen, dus daarvan deze week 13 stijgen. 5 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 3 platen uit de lijst zijn verdwenen. Maroon 5 met Misery na 13 weken. Joshua Redden, I Will Rather Be With You na 14. De Mark Ronson met Bang Bang Bang hield het maar 16 weken vol. De snelste stijger die heet eh, Bruno Mars. Just The Way You Are gaat in één keer 9 plaatsen omhoog. En Zia met Clap Your Hands is de snelste daler. Zij levert 8 plaatsen in. Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. Met 18 weken zijn zij alweer het langst genoteerd. Vorige week nog terug te vinden op plek 37. Deze week moeten ze wat verlies nemen. En komen ze terecht op plek nummer 40. We gaan daar zo meteen gewoon dit uur van de hitlijst mee beginnen. Zometeen ook de eerste nieuw binnenkomer op nummer 37. Eh, en die is gedeeltelijk in handen van een, Nederlander. En wel Armin van Helden. Hij heeft het nummer samengemaakt met A-Track. En dat duo dat eh, hoor je zo meteen voorbij komen. We beginnen deze week gewoon onder aan de lijst van Europa. Wij doen dat samen met Eminem en Rihanna. Drie plaatsen verliezen in de 18e week. Love the way you lie. Breakdown op vrijdag. Breakdown Niet betrouwbaar, maar wel origineel.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 18 weken lang dus Eminem en Rihanna. Love the way you lie. dan gaan wij naar de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op 37. Eh, dus plek, eh, twee platen zitten er dan tussen. Tim Burke met Bromance eh, op 38. En 39 is er voor uh, Rider en David Guetta. The Club Can Handle Me. Ik zei het net al eigenlijk, de hoogste binnenkomer heeft een beetje een Nederlands tintje. Armin van Helden zit erin en doet het samen met A-Track. En die combinatie samen die heet weer Duxas. En vorig jaar hadden ze al een klein zomerhitje met Anyway. Het nummer toen trouwens niet eh, terug te vinden in de hitlijsten. En dit jaar is de formatie dus weer eens terug met een banger. Een hit moet dat gaan worden voor ze. En dat alles eh, een ode aan Barbara Streisand. Het nummer bevat trouwens ook nog een kleine sample van uh, Gotta Go Home. En die is weer van Boney M. Aan het einde van het nummer worden ook nog even de credits gegeven aan die Boney M. Een ode dus aan de dame Barbara Streisand, gemaakt door Daxas. Nummer 37 komen zij deze week binnen met hun single Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. radio. Met dus een sample ook van uh, Boney M erin. Op nummer 37 komt uh, Barbara Streisand deze week binnen. Nummer 36 is het trouwens voor Cherise Pyramid. Die zakte zes plaatsen in haar dertiende week. En we gaan weer verder met de dame die zo'n beetje iedere week wel eh, in de hitlijst te vinden is. Kay Perry. Momenteel scoort ze natuurlijk ook een mega hit met California Girls. En dat is trouwens ook een van de zomerhits geworden. Teenage Dream, een nazomerhit. En dan moet je dus nog een hit gaan maken. Langzaam naar de laatste maanden van het jaar gaan tijd voor een nieuwe single dus. En gekozen is er voor de track Firework. En zeer toepasselijk natuurlijk voor de komende tijd van het jaar. Met eh, het nieuwe jaar wat weer eraan zit te komen. Het nummer is eh, sterk en zeker weer een kwaliteitsnummer van Kate die het eh, waarschijnlijk goed zal gaan doen in de top 40. De videoclip zie je alleen maar winnaars trouwens. Want Kate vroeg haar fans om een droom of talent op video te zetten en te uploaden naar YouTube. De beste heeft ze uitgenodigd om mee te doen in de videoclip van het nummer Firework. Ik heb hem zelf nog niet gezien, eh, de videoclip, dus ik kan niet zeggen hoe die eruit ziet. Ik kan wel zeggen dat dit weer een geweldige hit gaat worden voor Kate Perry. Haar single heet dus Firework en komt deze week binnen in de hitlijst op nummer 35.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 middag 17 minuten over drie alweer. En dat alles met K. Perry en Firework op de radio. De nieuwe binnenkomen op nummer 35. 34 vinden we Tracy McCoy met Billionaire. Hij is trouwens alweer 15 weken in de lijst. En 33 eh, is er dan voor Jolanda Be Cool en Die Cup. We No speak Americano. 14 weken lang in de lijst en ook zij zijn eh, plekken aan het inleveren. En wij gaan alweer dan naar de laatste binnenkomen toe. Op 32 vinden we namelijk Tayo Cruz. We kwamen hem al een keer tegen in de hitlijst van Europa. Toen samen met... Eh, Kesha, ja, inderdaad. Dirty Picture was dat toen. En nu komt van zijn nieuwe album een eh, nieuwe plaat. En die plaat heet Dynamite. Deze week komt hij daarmee binnen in de lijst van Europa op nummer 32.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 Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. Flowrider, David Guetta, Club Can Handle Me. 15 weken in de lijst van 35 zakken naar 39. Tim Burke, Bromance moet ook inleveren. Vijf plaatsen in totaal in zijn 12e week. Nummer 37 nieuw binnen Daxas met Barbara Streisand. Curie's Pyramid staat alweer 13 weken in de lijst, zak van 30 naar 36. En K. Perry met Firework komt nieuw binnen op 35. Sophie McCoy, Billionaire, 15 weken in de lijst, het van 28 naar 34. En van 31 naar 33 in de 14e week Jolande Be Cool en Cup We No Speak Americano. Ray Cruise Dynamite hoorde je nieuw binnen op 32. Eh, en The Ready Set Love Like Wow zakt in de 14e week van 27 naar 31. En een man met een heel groot alter ego, die kwam vorige week binnen op nummer 38 en gaat deze week 8 plaatsen omhoog.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 De Wombats met Tokyo, deze week omhoog naar nummer 29. Eh, Brengt ons ondertussen weer op eh, half 4 al. En dat betekent dat het even tijd is voor het... CFM eh, Westkust, weerbericht. Want we zitten tussen het hoge gebied Quintin Quinten, boven het zuidoosten van Europa. En een laagdrukgebied Wanda in het zeegebied tussen IJsland en Schotland. En daardoor een zuidelijke stroming van zachte lucht vandaag. De bewolking heeft nog wel altijd de overhand, maar soms zien we ook een klein stukje van de zon voorbij komen blijft overal droog en er waait over land een meest matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt weer aan een vrij zachte 14 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het droog, maar wel eh, overwegend bewolkt. De zuid- tot zuidwestelijke wind neemt iets in kracht toe en eh, wordt aan zeekrachtig. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 10 graden. Morgen ook weer overwegend bewolkt en vooral in de middag kan er een bui gaan vallen. De wind waait uit zuid tot zuidwesten is overland aanvankelijk matig tot krachtig, maar in de loop van de dag neemt de wind wel in kracht af. Temperatuur morgen naar een maxima van 14 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, de nacht dat de wintertijd weer ingaat, de klok gaat weer een uurtje terug, hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en een waait een matige zuid tot zuidoostelijke wind. temperatuur daalt naar een graad of 7. Zondag weer geregeld zon en het blijft droog. De wind waait uit zuidoosten is overwegend matig van kracht temperatuur stijgt dan naar 13 graden. Zondagavond, maandagnacht weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft ook dan droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Een koud nachtje dus eh, voor de boeg. We gaan verder met de hits van Europa. Doen dat met de nummer 27. Vorige week kwamen ze midden op 29.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 Vijf weken nu in de lijst van Europa en ze blijven staan op plek 24. Daarvoor die single van Pink, Raise Your Glass. Alweer drie weken lang staat zij nu in de lijst van Europa. Vorige week op 32, deze week dus eh, zes plaatsen omhoog naar 26. En de Far East Movement, Like a G6. Twee weken staan zij in de lijst, je hoort hem voorbij komen. Vorige week op 29, deze week omhoog naar 27. Op weg alweer naar het nieuws eh, van 4 uur. Ik heb nog eh, genoeg platen voor je klaarstaan hoor. En het volgende uur ook weer bomvol hits. Ook gaan we natuurlijk even kijken naar het eh, shownieuws van de artiesten. En ook even een blik op de Nederlandse top 40. Daar in totaal deze week vier nieuwe binnenkomers. We gaan eens kijken wat daar allemaal gebeurd is in de top 10. Een plaat die alweer drie weken in de lijst staat, daar gaan we mee verder. En hij heeft iets met drie, want hij gaat ook drie plaatsen omhoog. Van 26 naar 23. Het over de single van Robbie Williams en uh, Carrie Barlow.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 En dan vinden wij op nummer 30, afkomstig van plek 38, Mike Posner, Cooler Than Me. The Wombats, Tokyo, drie weken in de lijst van 34 naar 29. 28 is er voor Usher, DJ Khaled's Falling In Love. In zijn 11e week zakt hij drie plaatsen. Far East Movements Like a G6, vorige week op 29, deze week 27. Pink Ratio Glass, drie weken in lijst van 32 omhoog naar 26. En Lifehouse All In, 11 weken in lijst, zakt van 18 naar 25. De Plain White The Rhythm of Love, een van de vijf zittenblijvers van deze week. Op eh, plek 24 blijven zij zitten. Robbie Williams, Carrie Ballo, Shame, drie weken nu in lijst van 26 omhoog naar 23. Sia, clip Your Hands, 15 weken in de lijst. Van 14 vorige week zak zijn naar 22 deze week. En vorige week op 23, deze week op 21. Enrique Iglesias en Nicole Searchinger, Heartbeat. Nummer 20 is er met 5 plaatsen verlies voor eh, John Legend en The Roots. Wake Up Everybody, 9 weken in de lijst. En ook 9 weken in de lijst Armin van Buren en Sophie Alice Baxter. En zij doen beter, Not Giving Up on Love blijft namelijk zitten op plek 19. away tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam.